Indeco verlicht. Boost Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Jarno van der Wielen. 9 minuten over 2. Slam! This is Offenbach. Get the fuck out of bed. <laughs> Nou, zo, zo size kantoor toch ook weer niet. De mannen van Offenbach waren hier. Hun live set in de DJ Boot van Slam hoor je nu tot drie. Stand up in the club, come on let's go. You want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. will be mine. 303. a long day. DJ Boots hier bij Slam met eh, de, de, radiohit van dit moment. Miles Away hoorde je net voorbij komen. En deze staan samen met Nick Waterhouse. Dit is Kachi in de mix. Tot drie uur hier bij Slam. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Slam. Mix Marathon. Precies ze kunnen vinden... alsof we in een raket zijn gestapt en zo boven de files... richting de sky gaan. Misschien wel naar de ruimte. We zijn lekker aan het pompen met de set van Offenbach. Live opgenomen hier in de Slam DJ Booth. Met natuurlijk de meest gestelde vraag. Wat hoorde ik nou net? Los van alle hits van Offenbach, je hoorde al Miles Away voorbij komen. Zometeen Head, Shoulders, Knees en Toes. Maar de laatste die je hoorde was van Mau P en People Talk and People Sing. Lekkere banger om je weekend playlist mee aan te vullen hoor. anders nog te pompen in Paradiso Amsterdam met hun clone Tour. Dat betekent dat ze niet met z'n tweeën, zoals Offenbach is... maar met z'n vier op het podium staan. En dat zijn een soort stuntdubbels van Offenbach. Ze staan met vieren, stonden ze gisteren te knallen in de Paradiso in Amsterdam. Afgeladen vol en wat was het goed met een live set. De vrienden van Offenbach stopten ook bij de vrienden van Slam... om een live set in de DJ-boot op te nemen. Die hoor je nu tot drie uur in de Slam Mix Marathon. I'm looking for shade. I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Could you shut up for like one single lie? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. But do you want me to think? i I'm too messy and I'm too fucking clean. You told me get a job and you I swear hell I've been. Too perfect. I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever, and I'm too fucking dumb. You when I cry, that time of the month. And I'm too perfect. I show you that I'm not a thousand people I could be for you, and you hate the fucking home. the fucking law. Waanzinnige track blijft het zelfs in de mix. Lola Jong en Messi tijdens de set van Offenbach die ze hier live hebben gedaan.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 Verder Grand komt eraan. Multiplication. Multiplication. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.